Het gaat om het plaatsje San Fratello in de buurt van de Zuid-Italiaanse havenstad Messina. Een deel van het dorp dreigt van een heuvel af te glijden. Honderden inwoners moesten hun huis uit. De meeste verblijven bij familie en vrienden in de omgeving. De burgemeester zei dat hij zijn dorp onder zijn ogen ziet verdwenen. De aardverschuiving op Sicilië is het gevolg van hevige regenval. Dubai is op zoek naar elf mensen met een Europees paspoort... die worden verdacht van de moord op een commandant van Hamas. De Palestijn Mahoud al-Habdoub werd vorige maand in een kamer in een duurhotel in Dubai om het leven gebracht. Volgens de politie is hij vermoord door een professioneel team van elf mensen met Britse, Ierse, Franse en Duitse paspoorten. De politie in Dubai vermoedt dat er een buitenlandse geheime dienst achter de aanslag zit, maar wil niet zeggen welke. Na zijn dood maakte Hamas bekend dat al-Mabhou betrokken was bij de ontvoering en dood van twee Israëlische militairen in 1989. Hij zou in Dubai zijn geweest om wapens te kopen voor Hamas. In Erp in Noord-Brabant zijn vier mensen gewond geraakt tijdens een carnavalsoptocht. Ze stonden op het balkon van een praalwagen toen bij het optrekken het hek van het balkon afbrak. Drie jonge vrouwen en een man vielen naar beneden. De slachtoffers liepen voornamelijk botbreuken op. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De optocht in Erp is na het ongeluk stilgelegd. De politie onderzoekt de constructie op de carnavalswagen. Het weer. In het oosten kans op motsneeuw. Vannacht vriest het 3 tot 6 graden. In de ochtend van het westen uit lichte sneeuw. In de middag van het zuiden uit opklaringen.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 Dat is wel heel speciaal, eh, Jacques. Ja, dat is eh, Taj Mahal. Taj Mahal. Ja. Eh, nou ja, dus- die, dus, die, die, die, hoeft natuurlijk geen verdere introductie. die, kennen we allemaal. En hij wordt, uh, hoe noem je dat?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 It was the mojo boogie. But then that mojo boogie. It was the mojo boogie. I began to slide on down. Yeah, it was the mojo boogie. I got that, mojo boogie. It was that mojo boogie. Got to be that mojo boogie.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 Is dat zo? Laat we eerlijk zijn. Ja. Want het volgende nummer dat wij uh, is ook alweer zo gaan uitzenden... Ja, natuurlijk. Dat is van The Loving Spoonful. Ook een groep die... Uh, eh, eh Woodstock eh, furore heeft gemaakt. de groep van John Sebastian. En die heeft ook heel veel blues hebben opgenomen. En eh, ik heb meegenomen Blues in de Bottle, Love and Spoonful. Blues in the Bottle, Blues in the Bottle. Where do you think your rap?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 my sweet woman, you know she stays on my mind. my sweet woman, you know she stays on my mind. If I can't find set out and Collins, Ice Dat was de titel eh, van die nummer. Het schiet alweer een aardigheid op. Het uh, schiet verschrikkelijk op. Het is eh, zeven 7 minuten voor 9. Nou, we gaan in ieder geval deze nog even draaien. En eh, van de programmaleider heb we maar tijd gekregen tot... van 9 uur? 9 uur. Wat ben jij streng, zeg. Oh, ben als, ik dat Als programmaleider. <laughs> maar u luistert in ieder geval... ieder geval naar blues op CFM. Sowieso. En dat is heel mooi. <laughs> Toch? Ja. je. kent u Eunice Catherine Wayman? Uh, eh, Nina Simone. als ik zeg Nina Simone, ja.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 Well, if it's getting smelly, baby, you gotta take out the trash. Well, if people try to slam you, you gotta throw them to the ground. people try to slam you